Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In ongeveer de helft van Spanje is weer stroom na de grote storing van vandaag. Ook in Portugal gaat het de goede kant op. De premier van Portugal verwacht dat in de komende uren de stroomvoorziening in het hele land weer is hersteld. Hij zei ook dat alle overheidsdiensten operationeel zijn gebleven. Door de stroomstoring zijn eerder vandaag zeker 30.000 treinreizigers in Spanje gestrand. En op vliegvelden was het een chaos. Ook staan er nog steeds lange rijen bij geldautomaten... omdat pinnen niet overal meer kan. De Spaanse regering heeft vanwege de stroomstoring de noodtoestand afgekondigd in drie regio's. De directeur van de Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst stapt op. Ronen Bar legt in juni zijn functie neer. Hij zegt dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt voor het falen van de inlichtingendienst... in de aanloop naar de aanslagen op 7 oktober door Hamas. Op de achtergrond speelt een ruzie tussen hem en premier Netanyahu. Volgens Barr werden er grote fouten gemaakt in aanloop naar 7 oktober. Hij zegt dat alle systemen toen instortten en dat mensen niet gewaarschuwd werden. Barr wil dat er een commissie komt om het functioneren van Shin Bet te onderzoeken. Het vuur dat zaterdag ontstond na een explosie in een oliehaven in Iran is geblust. Volgens de autoriteiten is het dodental opgelopen naar 70. Meer dan duizend mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat de brand uitbrak door chemische stoffen in containers. NOS-correspondent Daisy Moore en cameravrouw Edmee van Rijn... hebben een tegel gewonnen voor hun verslaggeving vanuit het Midden-Oosten. De Nederlandse journalistieke prijzen werden vanavond uitgereikt. Moor en Van Rijn werken vanuit Beirut in Libanon... en deden onder andere verslag van de val van het regime van Assad eind vorig jaar... en de nasleep ervan. Het weer, het is helder en het koelt af naar tussen 4 en 9 graden. Morgen opnieuw volop zon. In het noorden wordt het dan 20 graden. In het zuiden kan het 24 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. jaar voor me in de klas. Dat ik ooit aan schaduw was, dat heeft ze nooit geweten.